Mietkinde in trigonometrie. Euclidische meerkunde. Koördinaatmeerkunde. Transformatiemeerkunde. Trigonometrie. Data hanteren. Maatstaf Maatstaffen centrale neigen maatstaf verspreiden, verspreiding, fouten meten, dat hanteren, kolom en samengestelde kolomgrafieken, histogrammen in frequentie cirkelgrafieken, lijn lijnen, gebroken lijnengrafieken. relatieve frequentie. Venn-diagramma. Wederzijds uitsluitende gebeuren. Complementaire gebeuren. Potentieel gebruiken en misbruiken van statistieken, grafieken. Berekenen en voorstellen van data. Maatstaf en centrale neiging en verspreiding van uniforme data. Eiffelcijfer, epsilon. Inspruch diagrama, ogiva, variantie en standaard AVECAM, pas funcis, Dimitri Sensky betata, waarschijnlijkheid, afhankelijkheid onafhankelijk gebeuren, toerichting gebeurlijkheidstabellen. Protect Rio voor onafhankelijke gebieden. Zijn diagrammen en andere technieken om waarschijnlijkheidsproblemen op te lossen. Assessering standaarden.